Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Griekse premier Papandreou heeft gezinspeeld op een mogelijk vertrek. In het parlement zei hij dat hij niet hecht aan het plus. Eerder vanavond liep oppositieleider Samaras met zijn fractie kwaad uit het parlement weg. Dat gebeurde nadat hij Papandreou opnieuw had opgeroepen om af te treden. In het parlement werd gedebatteerd over de stabiliteit van de regering na het veel bekritiseerde idee om een referendum te houden over het Europese reddingsplan. Papandreou lijkt inmiddels bereid af te zien van zo'n referendum. De gemeente Amsterdam wil op Koninginnedag grote evenementen weren in de binnenstad. Burgemeester Van der Laan probeert ermee incidenten te voorkomen. Zo wordt het 538 muziekfeest op het Museumplein verboden. Ook het dansfeest op het Rembrandtplein mag daar niet meer worden gehouden. Mogelijke alternatieve locaties zijn het Rijterrein, de Arena en Zuid-WTC. Radio 538 is teleurgesteld. Een oplossing voor de kwestie van de weigerambtenaren die geen homostellen willen trouwen is vooruitgeschoven. De regeringspartijen CDA en VVD werden kort geleden verrast door PVV-leider Wilders. Die zei dat hij de weigerambtenaar bij wet wil verbieden. Wilders kreeg de steun van een Kamermeerderheid. Maar de PVV neemt nu de tijd om te schrijven aan een initiatiefwet. De SGP kan zich in die oplossing vinden. Psycholoog René Dijkstra zegt dat er ongeveer 2000 meldingen zijn binnengekomen over het beroven van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Een deel ervan is gebundeld in een zwart boek. Dijkstra kwam op het idee een meldpunt te beginnen toen een familielid in een verzorgingshuis een paar keer werd bestolen. Koepelorganisatie Actis hoopt dat de meldingen bijdragen aan meer veiligheid in de verzorgings- en verpleeghuizen. PSV is ook na de winterstop actief in de Europa League. De Eindhovenaren verzekerden zich van een plek bij de laatste 32 door een gelijkspel tegen Hapoel Tel Aviv. Het werd 3-3. In dezelfde groep won Legia Warschau van Rapid Boekarest.